Lot met het NOS Journaal. De afgetreden Zimbabwean de 10 miljoen dollar bedongen voor zijn vertrek. Dat meldt de Britse krant The Observer op basis van een bron binnen zijn partij. Ook heeft Mugabe bedongen dat hij op zijn landhuis in Zimbabwe mag blijven en dat de Zimbabwaanse staat betaalt voor het onderhoud. Daarnaast krijgt hij tot aan zijn dood nog 150.000 dollar per jaar. Eerder werd al bekend dat Mugabe en zijn familie niet strafrechtelijk vervolgd worden en dat hun zakelijke belangen met rust worden gelaten. Mugabe trad dinsdag af nadat het leger anderhalve week geleden een staatsgreep pleegde. De Franse president Macron is met een plan van aanpak gekomen tegen seksueel geweld. Kinderen moeten al vanaf de kleuterschool worden geleerd dat mannen en vrouwen gelijk zijn. Ook moet er beter toezicht komen op porno op internet en moeten slachtoffers van seksueel misbruik beter worden begeleid. Seks met kinderen onder de 15 jaar wordt ook strafbaar. Nu is seksueel contact met een kind alleen strafbaar als er geweld is gebruikt. Een man die vrijdagmiddag betrokken was bij een vechtpartij op een metrostation in Rotterdam is aan zijn verwondingen overleden. Bij de vechtpartij viel een man van 54 en raakte bewusteloos. Hij kwam wel weer bij en werd controle, ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Daar verslechterde zijn toestand en overleed hij. Volgens omstanders had de man meerdere klappen gekregen van een andere man. De politie kan dat niet bevestigen. En cabaretier Janneke de Bel heeft het Kamerettenfestival gewonnen. De jury verkoos haar boven Andries Toenroe en Mark Wouwmans en ook won ze de publieksprijs. De drie finalisten van de 52e editie stonden vanavond in de finale in het Luxor Theater in Rotterdam. Kameretten is het oudste cabaretfestival van Nederland. Eerder wonnen onder andere Theo Maassen, Mark-Marie Huibrechts en Brigitte Kaandorp. Het weer dan nog. Vannacht trekken er wat buien over het land. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Overdag vooral in het noorden buien, maar er is ook wat zon.